uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie bereidt een strafzaak voor tegen Shell. Het olie- en gasconcern wordt verdacht van omkoping... bij de aankoop van exploitatierechten van een olieveld in Nigeria. Het OM in Nederland meldt dat het onderzoek naar de zaak bijna is afgerond. Shell betaalde samen met een Italiaanse energieconcern... 1,3 miljard euro voor de rechten... Shell en het Italiaanse bedrijf hebben omkoping altijd ontkend. Het failliete MC Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad... heet met ingang van vandaag het Sint-Jansdal ziekenhuis. De sleuteloverdracht was gisteravond... en de eerste polyklinieken gingen vanochtend open. Er moet nog wel veel gebeuren. Het hele weekend worden honderden ruimtes opnieuw ingericht. Er worden 300 pc's en 150 printers geïnstalleerd... en 250 telefoontoestellen vervangen. Het Sint-Jansdal heeft al een vestiging in Harderwijk... en wil op beide locaties met dezelfde... Daarom zijn alle oude spullen van het MC Zuiderzee geveld. Onder een groot deel van de YouTube-video's met kinderen... kunnen straks geen reacties meer worden geplaatst. Het videoplatform doet dat nadat vorige week duidelijk werd... dat onder onschuldige kinderfilmpjes ongepaste reacties opduiken. Zo benoemen mensen met precieze moment waarop een kind onbedoeld... een ongepaste of seksuele houding aanneemt. De reactiemogelijkheid bij filmpjes met jonge kinderen wordt helemaal geblokkeerd. Honderden websites schenden de privacy en overtreden de wet. Uit onderzoek van de NOS naar duizenden sites... blijkt dat ruim 1300 sites zonder toestemming via cookies... surfgedrag doorgeven aan advertentiebedrijven... die daarmee reclames kunnen personaliseren. De branche zegt dat het lastig is om te voldoen aan de cookiewet... omdat een website continu verandert... en veel sites afhankelijk zijn van externe partijen.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 Out you holding me up. Now I'm strong enough for both under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, roll away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, roll away in the dirt, yeah.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 one more thing before I go. internet. www.zfmzandvoort.nl Morning, it's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right when I walk right into the path of a lightning bolt.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 I'm the only stop. We're gonna do said the someone 雷声。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 déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios, esperas que nadie más está en mi camino.